7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Politiemol Mark M. kreeg al een vertrouwenspositie bij de politie... nog voordat hij door de AIVD was gescreend. Hij had daardoor ook al toegang tot vertrouwelijke informatie. Dat mag niet, maar was volgens bronnen van de NOS wel gebruikelijk. Nadat hij niet door de screening was gekomen... kon hij nog steeds bij gevoelige informatie... omdat de politie was vergeten zijn inlogautorisatie in te trekken en werd kort geleden opgepakt omdat hij informatie had gelekt naar criminelen. Nederland zal goederen als veldbedden, lichttorens en beschermende kleding naar Slovenië sturen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff gezegd voor het begin van een Europese overleg over de vluchtelingenstroom in Europa. Vanmorgen werd al bekend dat de Europese Commissie 400 grensbewakers wil sturen naar de zuidwestelijke Balkan. Als het nodig is, levert Nederland daaraan ook een bijdrage. Veel vluchtelingen willen via de Balkan doorreizen naar Duitsland... maar de Balkanlanden zeggen dat ze de toestroom niet aankunnen. De Argentijnen kunnen vandaag een opvolger kiezen van president Cristina Kirchner. Zij heeft twee ambtstermijnen gehad en moet plaatsmaken. En daarmee komt een eind aan het tijdperk Kirchner. Dat begon twaalf jaar geleden met het presidentschap van Nestor Kirchner... de inmiddels overleden echtgenoot van Cristina. Een van de favorieten voor het presidentschap in Argentinië is voormalig sportman Daniel Scioli, een aanhanger van het beleid van de Kirchners. In de Eredivisie heeft Ajax in de slotfase gewonnen van Vitesse. In Arnhem werd er 3-1 voor de Amsterdammers die 20 minuten voor tijd nog met 1-0 achter stonden. Door de overwinning blijft Ajax koploper. SC Cambuur ADO Den Haag en NEC FC Groningen eindigden allebei in 1-1. Feyenoord tegen AZ is om kwart voor vijf begonnen. Het weer, vanavond en vannacht wat bewolking. Minima tussen 5 en 8 graden. Overdag eerst verspreid wat wolkenvelden, maar smiddags overal geregeld zon bij 13 tot 16 graden. Dinsdag veel zon en plaatselijk misschien wel 20 graden. Dit was het...